Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Overleg in Berlijn tussen de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy over de eurocrisis iets heeft opgeleverd. De twee spraken elkaar gisteravond, maar ze wilden na afloop iets zeggen. Zondag is er een belangrijke Europese top, maar Merkel en Sarkozy zijn het nog altijd niet eens over hoe het noodfonds EFSF moet worden vergroot. De Franse presidentsvrouw Carla Bruni is bevallen van een dochter. Franse media melden dat de baby rond 8 uur gisteravond is geboren. Hoe ze heet is niet bekendgemaakt. Het presidentiële paar beschouwt de geboorte als een privé-aangelegenheid. Er zullen dan ook geen officiële mededelingen worden gedaan. Sarkozy was niet bij de bevalling. Hij was in Duitsland voor het overleg over de eurocrisis. Een delegatie van de Tweede Kamer brengt vandaag een officieel bezoek aan Srebrenica. Het is voor het eerst sinds de val van de enclave in 1995 dat dat gebeurt. In de afgelopen 16 jaar zijn wel individuele Kamerleden en ministers in Srebrenica geweest. Leden van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken praten vandaag met nabestaanden van de duizenden moslimmannen die daardoor Bosnisch-Servische troepen zijn vermoord. In Chili is een grote demonstratie tegen het onderwijsbeleid van de regering uitgelopen op rellen. Ongeveer 25.000 mensen betoogden in de hoofdstad Santiago voor goedkoper en beter onderwijs. Het liep uit de hand toen honderden gemaskerde demonstranten stenen en molotovcocktails naar de politie gooiden. Er wordt al weken gedemonstreerd tegen het onderwijsbeleid. Volgens de regering zijn de demonstranten radicalen en heeft het geen zin om met hen te onderhandelen. De Verenigde Naties zeggen dat het aantal politieke gevangenen in Noord-Korea in tien jaar fors is gestegen. Zo'n 200.000 mensen zitten nu opgesloten in kampen, zegt de speciale VN-rapporteur voor Noord-Korea Darusman. Hij baseert zich onder meer op satellietbeelden die zijn gemaakt van het Stalinistische land.